Gert Kluk met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering houdt vast aan het schema voor de terugtrekking van de troepen uit Afghanistan. De Amerikanen willen tot 2014 militairen in Afghanistan houden. Het bloedbad dat de Amerikanen gisteren aanricht in de provincie Kandahar verandert daar aan niets, zegt minister Clinton van Buitenlandse Zaken. De Taliban hebben wraak gezworen voor wat zij een onmenselijke misdaad noemen. Het is niet duidelijk op welke manier ze wraak willen nemen. Voor zover bekend bleef het vandaag rustig in Afghanistan. Vorige maand waren er hevige protesten tegen de verbranding van Korans op Amerikaanse legerbasis. Bij de protesten kwamen zeker 30 mensen om het leven. De Verenigde Staten en Europese landen hebben Rusland en China opgeroepen om een volgende VN-resolutie over Syrië niet te blokkeren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton zei in de Veiligheidsraad dat het tijd is dat alle landen, inclusief Rusland en China, uitspreken dat het doden van onschuldige burgers moet stoppen en dat er een begin moet worden gemaakt met politieke hervormingen. Rusland zegt wel bezorgd te zijn over het escalerende geweld in Syrië, maar wil tot nu toe geen steun geven aan VN-resoluties daarover. In Noorwegen is een meteoriet neergekomen op een vakantiehuisje in Oslo. De steen, van een halve kilo zwaar, sloeg een gat in het dak en kwam daarna in de tuin van het huisje terecht. De eigenaresse van het huisje dacht dat vandalen het dak hadden beschadigd, tot ze het gesteente zag liggen. Het was in tweeën gebroken en zag er bijzonder uit. Daarom haalde ze er een expert bij. Wanneer de meteoriet precies is neergekomen is niet bekend, omdat het huisje niet werd gebruikt in de winter. Wel was er op 1 maart een melding van een lichtflits boven de Noorse hoofdstad. Volgens de expert komt het zelden voor dat een stuk ruimtepuin neerstort in bewoond gebied. Meestal verbrandt het gesteente in de, in de dampkring als vallende ster.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 Joop. Goedenavond Daan en luisteraars. Ja inderdaad, een nieuwe live aflevering vanuit de studio in, eh, aan het uh, hoek eh, van, de, van de Kruisstraat. We hebben vanavond een gast. Ik kan het bijna niet uit mijn mond krijgen. Eh, maar hij heet eh, van achteren heet hij eh, toevallig Jongmans. En dit is de broer van. En hij heet van voren Paul. Goedenavond Paul. Hey, goedenavond Joop. Leuk dat je er bent. ja, leuk eigenlijk dat je in mijn show bent. Uit, ja bedoel ik, oosten van het land. Sinds een paar maanden hier op Zandvoort. Sinds november, ja. Ja, zie je wel, een paar maanden, zei ik al. Ja. We begonnen met twee nummers die had jij niet uitgekozen. Dat doet ook niet toe. Dat was eh, van de Monkeys I'm a Believer. Omdat eh, David Jones eh, op de 29 februari overleden is. Dus volgende keer is hij twee, jaar pas overleden. Geintje. <laughs> en afgelopen week was Jimmy Ellis van de Tramps. is overleden op 74 jaar leeftijd. En daarom draaiden wij Love Epidemic. Een van de bekendere nummers van de Tramps. We gaan door met drie nummers die Paul uitgekozen heeft. Ja, we gaan naar America, Average White Band en ELO. Ja, gewoon eens even door eh, verschillende muziekstijlen van eh, de jaren 70. En eh, ja, daar is heel veel gebeurd in die tijd. Ja, zeker weten. Dat kan je wel stellen. Ik, Amerika is, zelfs volgens mij, dat weet je broer waarschijnlijk, uit de 60 jaren zelfs. Begonnen op Amerika. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. jaren hebben ze zichzelf opgeheven. Ja, ja, dat weet jij weer niet, hè? Nee. U zult dus ook... Uh, Je zal verbaasd eh, staan, want ik weet je ook. Vrij veel soulmuziek tegenkomen, want Paul is iets jonger dan, dat, eh, dat dan ik ben en ook dat, uh, dat zijn broertje is. En dat was meer uit de tijd van de soul. En dat zult je zo meteen tegenkomen, want hij vond de trams ook wel aardig. Of zeg ik iets verkeerd? Helemaal niet. Goed. helemaal goed. We gaan naar America, Lonely People, every White Band, Pick Up The Pieces en yellow Evil Woman. Dubbelklikken dan. This is where all the lonely people Thinking that life has passed them by Don't give up until you Drink from the city Ja, dat was natuurlijk uh, die Electric Light Orchestra, de groep van uh, die al die teksten, schitterende teksten en muziek gemaakt heeft. Ehm, we zijn bezig met de Golden CFM uiteraard, dat begrijpt u ondertussen. En we hebben als gast Paul Jongmans. Nogmaals, hartelijk welkom Paul. Ehm, een, een, keuze die, waar ik me heel goed in kan vinden, een heleboel dingen. En door de tijd heen, de stijlen heen. Want we gaan nu naar Onder andere Gary Wright, Steely Dan, Fleetwood Mac. En met name Steely Dan, daar ben ik een hele grote fan van. Hoe kent eh, iemand die, die zo'n stuk jonger is eigenlijk, die muziek? Uh, gewoon interesse in de muziek? Nou, of heeft je broertje gewoon je opgevoed? Oh god, nou wrijft iemand over mijn hoofd. <laughs> Maar, dat is je eh, broertje. <laughs> dat is mijn broertje. Nee, maar zoveel jonger ben ik, ben ik niet hoor. We hebben afgezien daarvan bij ons thuis was altijd muziek ja, het was... Eh, er kwamen drie, drie, vier verschillende eh, nummers uit drie, vier verschillende kamers. <laughs> Lekker, hé? Dat was goed. Ja, en om geroepen te worden, dan gingen de stoppen om. Ja, dan de stoppen om. En dan moesten we komen eten. En dan moesten we komen <laughs> eten. <laughs> nee, maar ja, ik, ik, wilde gewoon even een rondreis door, eh, door de verschillende stijlen van, eh, van de jaren 70. Jij hebt eh, ook met muziek te maken gehad eerder. Met name dan, wat was het ook alweer? Ergens in Tukkeland of zo? die kant op? Nee, bij, bij Groningen. Dat zeg ik hetzelfde. is bijna hetzelfde. Ik zit, eigenlijk al mijn hele leven in, in de muziek. Ja, wat heb je gedaan? Ik heb een, eh, een eh, bedrijf eh, gehad en heb in audio-video apparatuur. En dan heb je natuurlijk met de muziek te maken. En dan liefst natuurlijk goede muziek. Ja. Dat wil zijn. Goed, Gary Wright, Dreamweaver, Steely Dan, Ricky Don't Lose dat nummer. Uiteraard zou ik bijna zeggen. En Fleetwood Mac. En dat wordt dan Go Your Own Way. dream Fleetwood Mac. afgelopen. Fleetwood Mac. Uh, Jacques, daar heb je ook nog wel uh, eh, herinneringen aan, denk ik, Fleetwood Mac. Meer uit jouw tijd dan uit uh, eh, paalse tijd. Ja, wat dacht je van Albert Ja, dat bedoel ik was toen, een sensatie. Toen waren die nog niet op Zandvoort, denk ik, hè? Nee, toen Toen hadden we een, eh, in Zandvoort hadden wij in de Kerkstraat een dancing. En dan was het een tophit, jongen. Ja, nee, nee, de Boeddha, nee, de Boeddha was in de Halterstraat. Welke dan? Eh, waar er eh, vroeger school zat. daar zit nu die sportzaak, kledingzaak. Oh, ja, juist inderdaad. maar het is <laughs> gewoon normaal op Maar goed, dat was, dat was een dancing en uh, dat was... Eh, was hoe heet die dan? Nou, dat komt zo meteen. Ehm, daar dronk je ehm, als 16-jarige eh, een hele fles frambozenwijn op een avond. ja, <laughs> niet te ja, nou, iedereen maakt fouten. Ja, klopt. Ja. ja. Maar zij verbeterd, Paul. heb jij ook <laughs> gedaan? ja, ik deed mee, natuurlijk. Ik, ben, ik ben een kuddedier. is een goede, goede fles frambozenwijn dan strand op in de dikke blauw? Nee, de dikke blauw die kwam later. Dat ah, is was een jaartje voor het later. <laughs> Goed, uh, Fleetwood Mac was het natuurlijk Go Your Own Way. We gaan verder met bos Keks. Ik laat jou weer het woord op, Paul. Ja, dat is... boskeks. Ja, mooi hè. Dat eh, is ook toch een man geweest die, eh, die weer een andere richting ingesteld. heel, toevallig hebben die eh, een jaar, jaar, een of nee, en die heeft twee geleden heeft die ook nog gedraaid. Met Mick Boskamp, had ook Boskeks meegenomen. En dat was in zijn kader van um, ehm, zwarte muziek ook door blanken gespeeld. Ja. Goeie muziek. Een, hele bekende LP van hem is eh, Silk Degrees. En die is eigenlijk is die, eh, geschreven door eh, de latere oprichters van, van Toto. Ook wel bekend. Juist, inderdaad. Vervolgens Joe Cocker, You Are So Beautiful. Ja, daar heb ja, ik dat Vind ik jammer. ja, het nummer als zich vind ik jammer. Ik vind, het is een leuk nummer, maar ik vind het jammer. Wat heb jij liever gehoord dan? Dat is jammer dan. Nou, Joe Cocker... Delta Lady. Nee, Joe Cocker en dan uit, uit die periode, dan had ik toch echt wel iets genomen van Mad Dog en Englishman. Dat zeg ik, Delta Lady Staat bijvoorbeeld. Staat er ook op? Jazeker, Ach, ja. jazeker. Nee. <laughs> Mad Dogs en The Englishman en Joe Cocker. Joe Cocker. Prachtig dubbelalbum. dubbel album, ja, helemaal goed. Voor mij, eh, is, dat, voor mij is dat nog steeds een... Uh, een toppertje. Een topper. Ja, echt. en, maar je bent ook wat ouder, hè? Met eh, Chris, ja. Chris Stainton bent op de achtergrond. helemaal goede muziek. Ja. En dan Steve Miller Band. Ja, dat zijn de echte, hè? Dat vind, nou ja, er zijn er wel meer echte. Eh. Ja. Maar eh, Steve Willem Band vind ik ook erg goede muziek. Ja, dat weet ik. En dan heb je wel weer een heel commercieel nummer uitgekozen, Paul. De Joker. De Joker. Eh, het is niet een van zijn eerste nummers, het was een van zijn laatste album zelfs. Stond hij op, ik meen op de tweede laatste album. Klopt. Ja. Ja. Erg goed, goede muziek gemaakt gewoon. Zullen we naar gaan luisteren dan? Ja. Nou. Goed, laat me horen dan. bought her this and that. How much you spent? I swear she must believe it's all heaven sent.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 Wonder, wonder, wonder. Who those eyes in her head now? had to be that cold. This doggy dog is just existence sure's getting old. You gotta have a Jones for this, Jones for that. Running with the Joneses now just ain't west side, no. You better get on back around to the sad, sad truth. The day low down, down. the pompous of love People talk about me, baby Say I'm doing you wrong, too center. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker.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 did see Really love your peaches Wanna shake your tree Lovey-dovey, lovey-dovey Lovey-dovey all the time Come on baby now Show you a good time Ja, dan moet je nou ook doorgaan met fluiten dan. <laughs> je, je daar zeker niet over, hè? Nee, was ik al lang Oké. Eh, goed, uh, Steve bent de Joker natuurlijk. Ehm, ja, Paul, het schiet al alweer aardig en top. Eh, we gaan zo meteen naar een prachtig nummer. This Town and Big Enough for the Both of Us. Nou, dat slaat dan op jou en je broer in ieder geval. Ja, de tijd zal het uitwijzen. Ja, we gaan het beleven. Ja, Oké, uiteraard. Van twee weken. Uiteraard waren dat de Sparks. En, en, daarna gaan wij naar de Commodores. Ja, speciaal verzoek van jou. Dat is, ja, dan ga je de discotijd eh, Disco, hè? Dan ga je eh, weer de andere... Eh, Brick House. Brick House. De Brick House, ja, En dan proberen wij nog wat te draaien van Bob Marley. Ja, want ehm, als, ik, denk niet, ik denk niet dat we het redden... en dat is ook helemaal niet erg, want we hebben de laatste twee, drie keer hebben ook toevallig Bob Marley gedraaid. Ik heb nu een andere versie meegenomen van No Woman No Cry. De vorige keer waren er twee verschillende live versies, dus nu een studio versie. Maar ik ben bang dat we het niet redden. We gaan in ieder geval luisteren naar eh, de The Sparks, This Town eh, It Ain't Big Enough For The Both Of Us. Daarna de Commodores Brickhouse en proberen Bob Marley. Ik dank u voor uw aandacht en eh, over twee weken is er weer een live uitzending hier. Uh, Daan, dankjewel. Graag gedaan. Onze gasten Paul als eerste, want die was uit eigenlijk uitgenodigd en je broertje belde hem op. Ja, ik wil mee! Belde? ja. Nou, we, we, wilden, we wilden ik, hij vroeg het, we hebben het eh, toegestaan. Dankjewel voor, voor jullie inbreng jongens. En eh, graag tot de volgende keer. Eh, Luisteraars ook, over twee weken zijn we er weer.